Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is toch anders als je niet kan funshoppen. Van volgende week kan je weer naar niet-essentiële winkels... maar alleen om spullen op te halen die je van tevoren hebt besteld. Niet iedereen staat te trappelen. Ik moet eigenlijk een reservering aanmaken om naar de winkels te gaan. En dan weet ik ook al wat ik ga halen, dus het is toch anders. Ik gun het wel de winkels dat er weer in elk geval iets meer afgehaald mag gaan worden. Ondertussen blijft de horeca tot in ieder geval 2 maart dicht. En dat leidt tot nog meer problemen voor mensen met een restaurant, kroeg of club. Ik weet dat er ondernemers zijn die hebben een tweede hypotheek op hun huis genomen op de meerwaarde. Waar ze ondertussen hun rekening mee aan het betalen zijn. Die hun auto verkopen omdat ze geld nodig hebben om de huur te kunnen betalen. De horecaondernemers willen weten wanneer ze wel weer open mogen. Verdeel coronavaccins eerlijker. Dat is de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Als landen alleen maar aan het eigen volk denken... kan dat leiden tot nieuwe varianten van het coronavirus. Want als een groot deel van de wereld nog geen prik krijgt... blijft het virus daar rondgaan. Al dagenlang zijn er bosbranden rond Perth in Australië. Duizenden hectares bos zijn al verwoest en 70 huizen zijn afgebrand. Deze mensen moesten ook vluchten. We were outside hosing the garden down and then unfortunately about 10 12 hours later we thought we might be okay and it didn't unfortunately it went into the red zone to evacuate immediately. Yeah, we headed down here de brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle door de droogte. Zondag wordt pas regen verwacht. Kiano van 10 uit Posterholt in Limburg is een hit op Facebook. De jongen is slechthorend en maakt filmpjes waarop hij carnavalshits uitbeeldt in gebarentaal. Met één doel. Meer aandacht voor gebarentaal. De grootste hit van Kiano is een filmpje met gebaren op muziek van de Limburgse carnavalsformatie Spik en Span lekker, lekker nappen, zak ik het hart geloven. Het eerste filmpje van Kiana, ja, eh, tranen. Eh, gewoon echt prachtig om te zien. Ze hopen dat meer mensen hun hits door de gebaren begrijpen. Ik vind het echt een toevoeging. Ja. Gaat, het, gaat het meer gebeuren? Ik verwacht het zeker, zeker bij ons. Ja? Volgende clip is ook weer met...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 crazy The way I've been craving If I put it quite plainly Just give me them babies So what you doing tonight? Better stay doing you right Watching movies but we ain't seen a thing tonight I don't wanna keep you up But show me can you keep it up?